Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben weer twee medailles binnen. Eerst even het roeien op de Olympische Spelen. Marieke Keizer en Ilse Paulus gingen hartstikke lekker... en leken een gouden plak te gaan halen. Maar vlak voor de finish liep dat toch anders. Het wordt razend spannend. Nederland komt net te kort. je hebt heel veel scenario's in je hoofd. En daar ben je op voorbereid, maar... <laughs> Hier ben ik even uit het lood geslagen. Het werd dus brons. Bij het zwemmen zag het er iets vrolijker uit. Arno Kamminga haalde zilver op de 200 meter schoolslag. Zijn tweede zilveren plak in een week tijd. In totaal heeft Nederland nu 13 medailles. Het gigacontainerschip de Ever Given is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip lag dit voorjaar muurvast in het Suezkanaal in Egypte. Een belangrijke route voor veel schepen. En dus ontstond er al gauw een enorme file. Pas na een week kon hij weer worden losgetrokken. Uiteindelijk lag het schip met 20.000 containers nog maanden aan de ketting... omdat er een schadevergoeding betaald moest worden. Na het betalen van waarschijnlijk honderden miljoenen euro's... mocht het schip begin deze maand weer varen. En nu ligt het dus eindelijk in Rotterdam. Enorme stapels post, kaartjes en pakketjes voor Frederiek van 14. Vanuit het hele land krijgt het meisje dat begin deze week dagen in een Begin deze week in een speeltuin in Amstelveen in elkaar werd geslagen. Duizenden steunbetuigingen. Deze vriend van de familie is sprakeloos. Ik vind het echt ongelooflijk en hartverwarmend ook dat heel Nederland zo meeleeft met eh, wat er met haar gebeurd is. Echt bizar. Hij brengt alle post naar Frederik en denkt daar nog wel even mee bezig te zijn. Een paar uurtjes dit eh, inladen in de hoop dat ik het in mijn auto krijg. Maar dat wordt denk ik... Eh, vijf keer rijden. En dan, ik denk dat ze hier minimaal drie, vier dagen mee bezig is om dit open te krijgen en, en te lezen. Frederik werd mishandeld door een groepje jongens toen ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje is. Ze zei, dat maakt toch niet uit, ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn. Er is een jongen van 14 voor opgepakt. Het weer best zonnig vandaag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. Je komt daar in 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 Met nu ZFM in de ochtend. pero antojado. suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo soy perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debo tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura solita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré por yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra Ik was je al lang verloren. Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar.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 da ba da ba da ba da ba da ba da ba Dabba da ba da ba doom doom zo ba bum bum zo ba bum bum bum bum bum bum bum butterfly. We landed on that you've got it all.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 Het demissionaire kabinet heeft de ventilatieregels in de horeca... op een onverantwoorde manier versoepeld, zeggen deskundigen in NRC. Restaurants en cafés hoeven de lucht niet meer elke 10 minuten te verversen... maar nog ongeveer één keer per uur. Op dag 6 van de Olympische Spelen is Nederland weer twee medailles rijker. Arno Kaminga pakte opnieuw zilver, dit keer op de 200 meter schoolslag. En de Roosters Keizer en Paulus lagen lang op kop, maar haalden uiteindelijk brons in de finale van de lichte dubbel 2. De Ever Given is aangekomen in Rotterdam.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 Today we gon' fuck it up, jouw dag is vandaag. Jouw dag is vandaag. Hey, ze in het echt gezien, mama. Weet je wat ik met die rap just got your message, baby. It's a sight to see you fade away. Well, this is feeling that you definitely believing. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. I know it's wrong. I know it's wrong. Tell me why.